Jan van der Putten met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de algemene vergadering van de VN... een lans gebroken voor een grotere inbreng van Afrika in de Veiligheidsraad. De koning noemde de samenstelling van de Veiligheidsraad niet meer van deze tijd... en stelde vast dat ook andere regio's zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Verder schoof hij Nederland naar voren als kandidaat voor een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad voor de periode 2017 en 2018. Ook zei de koning dat Nederland niet zal rusten voordat de verantwoordelijken voor de ramp met de MH17 voor de rechter staan. In Bangladesh is een medewerker van de Nederlandse hulporganisatie ICO doodgeschoten. Dat gebeurde in een ambassadewijk van hoofdstad Dhaka. Vermoedelijk zit een islamitische groepering achter de aanslag. De hulpverlener is een Italiaanse man van 50. ICO is geschokt door de dood van de medewerker. Uit respect voor het slachtoffer en zijn nabestaanden doet de organisatie geen mededelingen over zijn identiteit. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan het incident nog niet bevestigen. Kunduz is volledig ingenomen door Taliban-strijders. Ze hebben het Afghaanse regeringsleger uit de noordelijke stad verjaagd, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul bekendgemaakt. Het is de eerste grote stad die in handen valt van de opstandelingen sinds een westerse invasie in 2001 een eind maakte aan het Taliban-bewind in Afghanistan. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich op het Europees kampioenschap geplaatst voor de kwartfinale. In Apeldoorn won Nederland ook de derde en laatste groepswedstrijd. Tegen Italië werd het 3-0. Donderdag spelen de Nederlandse volleybalvrouwen de kwartfinale op het EK. En de tegenstander is dan Polen of Wit-Rusland. Dan nog het weer. Het wordt een heldere, maar koude nacht.